uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn miljoenen mensen het afgelopen jaar getroffen door extreme hitte. Dat blijkt uit het jaarlijkse klimaatrapport van Copernicus. Naast bosbranden en hittegolven was het ook het natste jaar. Na schatting kwamen zo'n 60.000 mensen om door extreme hitte. Een lichtpuntje in het rapport is de hoeveelheid duurzame energie die werd opgewekt. 43% van alle energie kwam in het afgelopen jaar van duurzame bronnen. Tientallen gemeenten zien het plan om sekswerk aan huis toe te staan niet zitten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder 150 gemeenten. Om de veiligheid te verbeteren wordt al jaren gewerkt aan een wet die thuisprostitutie mogelijk moet maken. Maar de gemeenten reageren verdeeld. Sommige gemeenten denken dat het juist tot meer illegale prostitutie leidt. Sekswerkers zelf zijn lang niet enthousiast over verplichte registratie. Onder meer omdat niet iedereen wil dat hun baan bekend wordt. Opnieuw veel geweld in de hoofdstad van Haiti, Port-au-Prince. Volgens lokale media zijn er zware vuurgevechten tussen de politie en bendes in het centrum van de stad. De aanvallen komen vlak voordat er een nieuw bestuur moet komen dat het overneemt van premier Henri. De beruchte bandyleider Jimmy Cherizier, die ook wel barbecue wordt genoemd... zou zijn bende hebben opgeroepen om huis in brand te steken. Het is de zoveelste geweldsuitbarsting in Haiti sinds de moord op de president in 2021. De Filipijnen en de Verenigde Staten beginnen vandaag met een grote gezamenlijke legeroefening. Bijna 17.000 militairen gaan trainen in de Zuid-Chinese zee. Een regio waar veel spanningen zijn met buurland China. De Filipijnen en China ruzie al langer over eigendom van die zee. Het Amerikaanse en Filipijnse leger simuleren bij de oefeningen hoe ze bezette eilanden heroveren.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 after midnight and she's on your phone Saying come over cause she's all alone I could tell it was your ex by your tongue Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Does she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause you're did had no kids, didn't share no mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up in 96. What you gonna do when you can't say no? And I feel feeling stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no?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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tientallen gemeenten zien het plan om sekswerk aan huis toe te staan niet zitten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Om de veiligheid te verbeteren wordt al jaren gewerkt aan een wet die thuisprostitutie mogelijk moet maken. Maar sommige gemeenten denken dat het juist tot meer illegale prostitutie leidt. Opnieuw veel geweld in de hoofdstad van Haiti, Port-au-Prince. Er zijn zware vuurgevechten tussen de politie en bendes. De aanvallen komen vlak voordat er een nieuw bestuur moet komen... dat het overneemt van de huidige premier Henri. Wereldwijd zijn miljoenen mensen het afgelopen jaar getroffen door extreme hitte. Dat blijkt uit het jaarlijkse klimaatrapport van Copernicus. Naast bosbranden en hittegolven was het juist ook het natste jaar ooit. Het weer vandaag wordt wisselvallig met zon en af en toe een bui bij 10 graden. stay. Girl, you know there's one thing that will never fade away. I'm dedicated, oh, to you. You know there's no need to run, there's no need to hide. Whatever comes between us, baby I will push aside hurt come home.